Jobboots met het NOS-journaal. In Overijssel zijn vijf monstertruckshows afgelast die de komende week zouden worden gehouden. Ze gaan niet door vanwege het ongeluk gisteren in Haaksbergen. Bekend was al dat morgen de show in Tubbergen niet doorgaat. Nu hebben ook de gemeenten Raalte, Nijverdal, Omme en Losser besloten de evenementen te schrappen. Uit pietijd met de slachtoffers in Haaksbergen. Daar kwamen gisteren drie mensen om toen een truck op het publiek inreed. Politiebond ACP prijst korpschef Bouwman van de Nationale Politie... nu die zich inzet voor agenten die buiten werktijd worden bedreigd. Uit onderzoek dat Bouwman heeft laten uitvoeren onder 6000 agenten blijkt... dat 1 op de 5 agenten door criminelen en bendes privé wordt bedreigd. De ACP hoopt dat minister Opstelten nu werk maakt van strengere staffen voor de daders. De nieuwe Afghaanse president Ghani tekent morgen het Veiligheidspact met de Verenigde Staten. Amerikaanse militairen kunnen daardoor in Afghanistan gestationeerd blijven wanneer het mandaat van de NAVO-missie eind dit jaar afloopt. Nu zijn er ruim 30.000 Amerikaanse militairen in Afghanistan. President Obama wil dat volgend jaar terugbrengen tot 10.000. Het gaat vooral om trainers en adviseurs. Oud-president Karzai heeft altijd geweigerd het Veiligheidspact te tekenen. Ghani doet dat morgen dus wel. Een teruggekeerde Syriëganger uit Amsterdam moet langer in de cel blijven. Volgens de rechtbank is er een reëel risico dat hij opnieuw naar Syrië gaat. Ook bestaat de kans dat hij probeert om anderen over te halen naar Syrië te gaan. De andere verdachte, uit Den Haag, zou de afgelopen twee jaar zeker vijf jongeren ertoe hebben aangezet om mee te doen aan de strijd in Syrië. Hij moet ook langer in de cel blijven tot zijn proces begint. De Spaanse regering wil dat het constitutionele hof een referendum over onafhankelijkheid van Catalonië verbiedt. Volgens premier Rajoy staat in de grondwet dat alleen de hele Spaanse bevolking zich kan uitspreken over de soevereiniteit van het land en niet slechts een deel. De regionale regering in Catalonië heeft voor 9 november een referendum uitgeschreven over onafhankelijkheid. Het weer bewolkt, wat regen of motregen, temperatuur rond 20 graden. Morgen periode met zon, ook kans op een enkele bui. Het wordt morgen 19 tot 21 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. De avondspits pakt drukker uit dan verwacht. Er staat nu 140 kilometer. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Blarikum en Afrit Bunschoten 9 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag bij knooppunt Gouwen 5. A13 Den Haag Rotterdam bij de Afrit Berkel de Roodreis ook 5 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Ridderkerk 4. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda... voor knooppunt de Bresseplein 5 en een stuk verderop bij Moordrecht 6 kilometer. Op de A27 Utrecht richting Breda bij Lexmond 4. En verderop bij de brug Gorkum nog eens 4 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht bij de Uithof 4 kilometer.